Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Komende ochtend om 10 uur Nederlandse tijd mogen buitenlanders die vastzitten in Gaza de grens met Egypte oversteken. Palestijnse functionarissen hebben dat aan de Amerikaanse tv-zender NBC bevestigd. Zondag meldde de VS al dat de grensovergang tussen Egypte en Gaza bij Rafa zou worden geopend voor noodhulp. Er zitten zeker tien Nederlanders vast in de Gazastrook. Onder hen zijn zeker twee gezinnen die daar weg willen. Op het vliegveld van Keulen is gisteravond een vlucht met Nederlanders aangekomen uit Tel Aviv. Het gaat om 119 passagiers die met een Nederlands militair transportvliegtuig werden vervoerd. De vlucht was de vijfde repatriëringsvlucht sinds donderdag. Als de veiligheidssituatie het toelaat, vertrekt er komende dag ook een vlucht met Nederlanders vanuit Israël. In de Amerikaanse stad Chicago is een zesjarige Palestijns-Amerikaanse jongen doodgestoken. Zijn moeder raakte zwaar gewond. Beiden werden aangevallen door de huisbaas. Die verklaarde later aan de politie dat hij tot zijn daad kwam vanwege hun islamitische geloof. Ook zei hij dat hij het deed als reactie op de recente aanval van Hamas op Israël. De Amerikaanse actrice Suzanne Summers is op 76-jarige leeftijd overleden. Sommers is vooral bekend van de tv-serie Trees Company uit de jaren 70 en 80. Ze werd in 1980 na vijf seizoenen ontslagen... omdat ze hetzelfde salaris vroeg als haar mannelijke tegenspeler... Ook speelde ze in de 90s sitcom Step by Step, die ook in Nederland op tv kwam. De actrice leed al meer dan 23 jaar aan borstkanker. Ze is gisterochtend vredig ingeslapen, liet haar management weten. Suzanne Sommers zal vandaag 77 jaar zijn geworden. Het weer. Alleen in het noorden en westen vannacht kans op een bui.